12 uur. Zit van der Linden met het NOS-journaal. Buurbewoners van een wijk in Maastricht zijn boos over de komst van jihadbruid Aisha. De vrouw die in IS-gebied met een jihadstrijder trouwde... heeft in de wijk Ambi een woning toegewezen gekregen. Toen buurbewoners dat ontdekten, startten ze een petitie, meldt 1 Limburg. Ze vrezen voor de veiligheid in de wijk. Woningstichting Maasvallei zegt dat de jihadbruid een goede huurdersindicatie heeft... en dat er geen reden is om haar te weigeren. De vrouw woont sinds 2017 weer in Maastricht. Rob van Essen heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen. Dat werd bekendgemaakt in Nieuwsuur. De auteur won met zijn autobiografische roman De Goede Zoon... die zich afspeelt in de nabije toekomst. De jury noemt het boek een zeldzame combinatie van speelsheid en ernst... transparantie en raadselachtigheid. Met de prijs wint Rob van Essen een bedrag van 50.000 euro. PKK-leider Öcalan roept op tot een diepgaande maatschappelijke verzoening in Turkije. Dat doet hij in een verklaring die werd voorgelezen door advocaten... die hem voor het eerst in acht jaar tijd hadden mogen bezoeken. Volgens Öcalan moeten de partijen in Turkije stoppen met de polarisering en de cultuur van strijd. De Koerdische voorman zit sinds 1999 een levenslange celstraf uit op een eiland voor de Turkse kust. In 2015 riep Öcalan al op tot een einde aan de gewapende strijd van de PKK... die door Turkije, de EU en de VS wordt gezien als een terroristische organisatie. In haar woonplaats Houten is zangeres Kinga Ban overleden. Ze was vooral een ster in christelijke kringen. Zo zong ze in de muziekgroep Sela, die moderne kerkmuziek maakt... en in de band van het Pinksterfestival Opwekking. Kinga Ban leed aan borstkanker. Ze was 37 jaar. Het weer. Vannacht kan er in het zuiden wat regen vallen. In de noordelijke helft van het land kan het een graadje vriezen.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 I'll put you out of your misery. all the things that you have against me. Every time we make up, the truth is fading. Everybody's blind when the view's amazing. Damn, who are we right now? Can we have a little conversation?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 Well, this broken side. save now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this. gonna save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now. Get a job that I don't like. They want me work for the whole night.